Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Tanzania is een vliegtuig neergestort in het Victoria-meer. Dat is het grootste meer van Afrika. Het ging mis toen het toestel op een vliegveld in de buurt probeerde te landen. Er zouden tot nu toe 15 mensen zijn gered. Volgens lokale media waren in totaal 49 passagiers aan boord. Op social media is te zien dat de staart van het vliegtuig uit het water steekt... en dat mensen in boten worden afgevoerd. Bij een brand in een appartementencomplex in New York zijn 38 mensen gewond geraakt. In het huis waar de brand uitbrak waren mensen waarschijnlijk bezig met het repareren van fietsen. Mogelijk is een batterij van een e-bike in brand gevlogen. Opnieuw is er op een strand in Nederland een walrus gespot. Het dier liet zich vannacht zien in het Noord-Hollandse Petten. Inmiddels is de walrus terug naar zee. Vorig jaar was er ook al een walrus in Nederland. Het vrouwtje, dat de naam Freya kreeg, zwierf maanden door de Waddenzee en kwam uit in Noorwegen. Daar werd ze doodgeschoten omdat nieuwsgierige mensen haar niet met rust lieten. En kinderen van een basisschool in Vlissingen waren dit weekend de hele tijd aan het heen en weer lopen op het schoolplein. Niet om ticketje te spelen of te knikkeren, maar om tegels weg te halen. De stenen worden vervangen door bomen en struiken. Ik vind dat heel belangrijk. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, want de ozonlaag die wordt steeds dunner natuurlijk. En ja, dan kan het ook niet goed komen. Al is het niet zomaar wat om alle tegels eruit te halen. Je moet ook alles optillen en eh, neerleggen. Dus dat is wel echt heel zwaar. Hou je dat wel vol? Ja, dat lukt me wel. <laughs> Ja, dankzij de inzet van het jongetje wordt het schoolplein straks ietsje groener. De actie was ook onderdeel van de Natuurwerkdag.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 De technische problemen zijn daar verholpen. Door omrijders staat het nog wel behoorlijk vast op de A10 Zuid. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord ook file tussen Volendam en de Koentunnel sta je ook 10 minuten vast. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg 10 minuten op onthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel door een auto met pech. En op de A6 Muiden-Lelystad zijn bij Almere Poort drie rijstroken dicht door een ongeluk.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 Vandaag staat in teken van uh, jazzpianisten. En een van de pianisten die, eh, die u net heeft gehoord is Thelonious Monk. En de volgende die klaar staat is Dave Brubeck. Natuurlijk bekend van Take 5, maar ook van andere mooie nummers. Ik heb een album uitgekozen dat heet Carmen McRae en Dave Brubeck. Het komt uit 1961 en het nummer wat u eh, gaat horen heet Melengta. Melengta. that restless sun. But you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer, maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying in the dark. the smoke, it fills the sky. There's a girl just standing by, peering through the black down that lonesome track. Well, she searches and she wanders when the smoke is dense, cause she looks at life through a hole in the fence. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. fog's as thick as milk. Who's that standing in her silk? Watching men at work, such a funny quirk that it makes her feel much safer when the fog is thick. Cause she looks at life through a chink in the brick. the crowd, seeking out the noise, shouts from big bad boys. Then she flounces home to mother, though it makes no sense, cause she looks at life through a hole in the fence. You circle around like that restless sun. But you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer, maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying. Brubeck samen met Carmen McRae, Melengta. Het volgende album wat klaar staat, dat heet Ella en Oscar. En dat gaat het natuurlijk over Oscar Peterson, ook een grote jazzpianist. Het album is gemaakt in 1975 en ik ga ervan draaien April in Paris. Chestnuts in blossom April in Paris chestnuts in blossom every everywhere in Paris. Mm, April in Paris. Chestnuts in blossom. Holiday tables under the tree Paris. This is the feeling. April in Paris. Whom can I run? laid tables under the tree. face to face till April in Paris. Come on and tell me who can I run to? What Dat da da da Gerald met Oscar Peterson, April in Paris... gaan we naar een meer toepasselijk seizoen. Autumn Leaves, een nummer van Ahmed Jamal. En het komt van het album The Essence Part uit 1995. met Jamal met Autumn Leaves. Ik ga verder met Emmet Cohen, een jazzpianist ook. Ik heb hem eh, begin dit jaar in Rotterdam gezien met eh, een trio. En hij is een geweldige pianist. Ik heb hem eigenlijk leren kennen via het internet. Gedurende de coronaperiode konden veel artiesten... of eigenlijk alle artiesten konden niet of nauwelijks optreden. En hij ehm, had iets nieuws bedacht. Hij ging vanuit zijn, eh, zijn woonkamer met een aantal eh, andere artiesten live optredens geven via het internet. Mensen konden dat sponsoren en ehm, zo heeft hij, eh, ik geloof, meer dan 60 keer een optreden gegeven live over het internet. En daar is hij eh, heel bekend mee geworden. Ik heb twee nummers van hem meegenomen. Het eerste, album het eerste nummer komt van zijn album The Future Stride uit 2021. Ik ga het gelijknamige titelnummer draaien. En daarna ga ik een nummer draaien van een concert... wat hij samen met Samara Joy gaf in uh, Wenen in eh, februari van dit jaar. En dat heet Bas Me, dat nummer. Emmet Cohen. Why did you walk away? Can't believe that you don't love me. I thought our love was here to stay. to call at all. told you that I loved you check for dinner. He ran away so fast from me. Joy met Emmet Cohen. Een geweldige jazzpianist waar we nog veel van gaan horen. Ik denk dat hij eh, een hele grote is eh, of gaat worden. Ehm, klein huishoudelijk eh, dingetje. Er zijn natuurlijk in Zandvoort ook jazzconcerten. De beroemde concerten in de krocht. Volgende week zondag is het weer zover. En dan treedt op G-titulaar. Er zijn nog een aantal kaartjes verkrijgbaar. dus mocht u zin hebben in een live optreden... het zijn altijd goede concerten daar... Eh, dan kunt u nog terecht bij de website van Jazz in Zandvoort. Ook in december is er weer een concert met Madeleine Bell... en daar zijn ook nog een paar kaartjes voor, eh, voor beschikbaar. Dus mocht u zin hebben, ga naar de website en eh, bestel kaartjes. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Fats Waller. Ook een beroemde jazzpianist. Het nummer heet Blue Turning Grey Over Joy. Zwoller gaan we naar de wat meer modernere pianisten. En ik heb Francesca Tandoi meegenomen. Ook zij treedt op in de krocht in Zandvoort volgend, begin volgend jaar. En dat is absoluut een heel eh, mooi optreden om naartoe te gaan. Zij gaat daar ook optreden met Max Ionata. En laat ik nou ook een eh, live album van eh, haar trio samen met Max Ionata tegenkomen zijn. Het is opgenomen in 2018 in Rotterdam... En naast Francesca Tandowi op piano zingt zij natuurlijk ook Frans van Geest op bas... Frits Landesberg op drums en Maxi Ionato op tenorsax. Het nummer heet You Driving Me Crazy. blue How true were the friends who were near me to cheer me Believe me, they knew But you were the kind who would me, deserved me when I needed you Luister naar Francesca Tondoi. Eh, ik kan het nummer helaas niet helemaal draaien, omdat eh, het gewoon niet meer past. Ik ben namelijk al toegekomen aan het laatste nummer van eh, deze aflevering van CFM Jazz. In het teken van jazzpianisten. En als laatste heb ik Theo Hill, een, ja, een jonge jazzpianist... die zijn debuutalbum uitbracht in 2015. Dat heet Live at Smalls, dus we hebben weer een live nummer. En... Um, ja, hij is een, eh, een jazzpianist die eh, veel oude nummers opnieuw gecomponeerd heeft. En daar eh, ja, geweldig nieuw materiaal van gemaakt heeft... waar het vuur werkelijk vanaf springt. Dus het is ook een nummer met een groot, hoog tempo moet ik zeggen. Ehm, Theo Hill op piano, Diana Stevens op tenorsax... Marion Walden op altsax, Joe Sanders op bas en Rodney Green op drums. Het nummer heet Naima's Lullaby... En het komt uit 2015. U luistert naar CFM Jazz. En dit nummer is van Theo Hill. Vandaag stond het in teken van jazzpianisten. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Maak er nog een fijne zondag van en graag tot een volgende keer.